De democraten hebben intussen een resolutie ingediend om president Trump uit zijn ambt te zetten. Als Pence dat niet doet, beginnen ze een afzettingsprocedure. De inauguratie van Joe Biden is volgende week. De FBI waarschuwde gisteren voor gewapend protest in het gehele land rond de inauguratie. Het Witte Huis laat weten dat Trump goedkeuring heeft gegeven... voor het uitroepen van de noodtoestand in Washington. Die geldt tot vier dagen na de beëdiging. Zorgorganisaties laten veel meer medewerkers inenten dan eigenlijk mag. Hierdoor verdringen ze verpleeghuispersoneel dat voorrang heeft, meldt Nieuwsuur. Sommige zorginstellingen geven nu bijvoorbeeld ook hun restaurant- en kantoorpersoneel al op voor inenting... in de veronderstelling dat de volgorde wel wordt geregeld bij de GGD's. Maar ons GGD Nederland blijft dit de verantwoordelijkheid van de werkgevers. Het kabinet biedt grote steden nog altijd niet genoeg instrumenten om excessen op de woningmarkt tegen te gaan. Dat blijkt uit een rondgang van de NRC langs zeven steden. Het kabinet zou helpen met wetten en regels, maar volgens de woonwethouders in de steden is er nog geen verbod op de extreme huurstijgingen. Ook willen ze een plicht om zelf je huis te bewonen om speculatie tegen te gaan. Het kabinet moet meer zicht bieden op een weg uit de lockdown. Dat zegt burgemeester Bruls van Nijmegen, die ook voorzitter is van het Veiligheidsberaad. Bruls zei na afloop van het beraad dat het kabinet nu scenario's moet ontwikkelen... om de maatregelen stapsgewijs weer los te laten. Maar in hoeverre en hoe snel dat kan is voor ons hem lastig in te schatten. Het weer bewolkt en veel regen vannacht. Overdag trekt de regen vrij snel naar het zuidoosten weg. En vanuit het noordwesten klaart het op.